Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 700 Nederlanders moeten nog uit Afghanistan zien te komen. Dat zegt de missionair minister Kaag. Veel mensen die op familiebezoek zijn, blijken te zijn gegaan... Eh, die daar eh, de laatste periode, eh, ondanks natuurlijk een heel duidelijk reisadvies... niet naar Afghanistan te gaan, er ook zijn om hun eigen redenen en die moeten we natuurlijk terughalen. En dat is niet gemakkelijk. Het is moeilijk om mensen veilig naar het vliegveld te krijgen... omdat de Taliban op veel plekken staat. Ze hoopt dat Amerikaanse militairen langer in Afghanistan blijven om het vliegveld van Kabul te beveiligen. Vanmiddag rond half vier landt er weer een vliegtuig met 180 mensen aan boord op Schiphol. Als het aan de missionair minister Hoekstra van Financiën ligt, komt er een einde aan de coronasteunmaatregelen. Het gaat weer beter met de economie en dus is de steun volgens hem niet meer nodig. In die hele lastige fase die we eh, in ieder geval in economisch opzicht nu achter de rug hebben. Hoe logisch dat toen ook was, ja, hoe logisch het tegelijkertijd is om daar niet mee door te gaan eh, op het moment dat het heel goed gaat met de economie. De maatregelen lopen nog tot oktober en Hoekstra is dus niet van plan om ze te verlengen. Een vaste bezoeker van de dierentuin in Antwerpen mag chimpansee Cheetah niet meer in de ogen kijken, heeft de directie gevraagd aan de vrouw. En dat terwijl ze dol is op het dier. Het probleem is, ik heb eh, een eh, verhouding, zal ik maar zeggen, met, eh, met een aap. Wat betekent cheetah voor jou? Veel. Heel veel. Heel veel. Dat beest, dat houdt echt van mij en ik van hem. Dus waarom dat dan nog afnemen? Het kan echt niet anders volgens de dierentuin. De andere apen in zo'n groep vinden de aandacht van mensen maar niks. Als hij continu bezig is met bezoekers, ja, dan om den duur, als die bezoekers weg zijn, ja, heeft hij ook niets om handen en zit hij daar maar alleen. En dat voor een sociaal dier is dat absoluut niet oké voor zijn welzijn. Als de vrouw nog een keer te veel contact zoekt met de aap, dan mag ze de dierentuin niet meer in. Heb ik het weer nog. Vanmiddag weer kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen een stralende zomerdag, maar s'avonds weer buien. 22 tot 25 graden wordt het dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het hier en daar langzaam rijden.